Dik Hark met het NOS-journaal. Rusland is niet van plan uit de Europese Unie snel op te heffen. De EU eist dat, maar de regering in Moskou wil eerst weten waar de EHEC-bacterie die veel mensen ziek maakt vandaan komt. De EU exporteert jaarlijks voor bijna 600 miljoen euro aan groenten naar Rusland. Nederlandse tuinders nemen daarvan een flink deel voor hun rekening. In Centraal-Rusland zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege ontploffingen en een brand in een munitiedepot. In het depot ligt 10.000 ton aan granaten opgeslagen. In de wijde omtrek komen scherven van de granaten terecht. Het is nog niet duidelijk of er doden zijn gevallen. Wel zijn er zo'n 30 mensen gewond geraakt. Voor de Russische brandweer is het te gevaarlijk om dichtbij het depot te komen, waardoor de brand moeilijk is te blussen. Radko Mladic wordt deze ochtend formeel aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij was tijdens de oorlog in Bosnië begin jaren 90 de opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. Mladic gaf leiding bij de belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo en bij het wegvoeren en vermoorden van meer dan 7000 moslimmannen in Srebrenica. Hij werd ruim een week geleden opgepakt. Bij een olieraffinaderij in Wales zijn bij een explosie vier mensen omgekomen. Door de ontploffing brak er brand uit, maar die is inmiddels bedwongen. De explosie is waarschijnlijk het gevolg geweest van een fout tijdens de onderhoudswerkzaamheden. De vier slachtoffers konden na een paar uur zoeken worden geborgen. In de Amerikaanse staat Arizona zijn bij schietpartijen zeker zes doden gevallen. De politie vermoedt dat een man van 73 vijf mensen heeft doodgeschoten en daarna zelfmoord pleegde. Schietpartijen waren in en vlakbij de stad Yuma. Over het motief is nog niets bekend. Het weer dan nog, veel zon en op de meeste plaatsen 20 tot 25 graden. In het noorden kustgebied is het iets koeler door een stevige noordoostenwind. Ook morgen is het nog vrij zonnig en warm, maar vanaf zondag toenemende kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A6 Jouren-Emmeloord tussen knooppunt Jouren en Emmeloord. En op de A73 Vendo-Roermond tussen Vendo en Roermond.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 En eh, we begonnen al eh, met, een, eh, met een muzikaal intermezzo van Natalie Cole. En ook zij gaat op het Noordzee Jazz Festival de opening met een speciale galaavond verzorgen. En dat zal op donderdag 7 juli gaan gebeuren. De vocale jazzlegende Natalie Cole keert maar na liefst 17 jaar weer terug naar Nederland. Ze gaat dan ook die spetterende show geven om het Sea Jazz Festival in te luiden. Cole maakte haar zangdebuut toen ze zes jaar oud was en dat gebeurde op een kerstalbum van haar vader Nat King Cole. Na tientallen albums kan wel gesteld worden dat Natalie een fenomeen is. Ze heeft in haar carrière meerdere grote hits uitgebracht. En eh, met Unforgettable With Love uit een uh, eh, uitte dus ze een eerbetoon aan haar vader. En dat album dat stond maar liefst eh, vijf weken op nummer 1 in het jaar 1991. In de Verenigde Staten werden 8 miljoen exemplaren verkocht. Bedachtzaam heeft Natalie ervoor gekozen het succes van dit album niet uit te buiten. Maar zich is in plaats daarvan te wijden aan allerlei andere projecten. Zoals haar autobiografie. 2009 verscheen Still Unforgettable. Dit 21ste studioalbum van Cole leverde haar wederom meerdere Grammys op. Ik ben gelukkig in het bezit van de cd Unforgettable With Love, Natalie Cole. En ik ga na, na uh, Route 66 nog een nummer draaien, Unforgettable. one. coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo guardar o mundo. dat natuurlijk al, want dat was Toet Stielemans. En ook hij gaat optreden op het Noordzee Jazz Festival op de zaterdag bij een plusconcert. Dus daar moet je wat meer geld voor neertellen. En hij wordt daarbij begeleid door Karel Boulet op de piano en Marcel Schim Scheimer op de bas en Hans van Oosterhout op de drums. Wie eh, ook gaat optreden, als ik het zo gezien heb, is Yuri Honing. In elk geval het Metropoolorkest. En ik ga van hem eh, ook iets moois draaien. Elegant People. decide The power of the people is not for Erik Vloeimans en Velofsky Images of Washington. Erik Vloeimans zal ook te zien zijn samen met Kite Crash... Eh, Colin Benders, dat is een bekende naam natuurlijk, met eh, eh, hip-hop orkest. Ehm, op het Noordzee Jazz Festival op 9 juli. Eh, ja, nu heb ik er eentje voor u klaarstaan. Diana Shore en Pearl Bailey. Pearl Bailey was vandaag uh, jarig geweest. was ze niet in, ik geloof 1990 overleden. hier zijn ze samen met, met het nummer Mac the Knife. Het is een soort van stand-up comedian ehm, versie. Ehm, Diana Shore zingt het nummer en Pearl Bailey haakt er steeds op in met, een, eh, met wat commentaar. Erg leuk om te luisteren. still don't know whether we ought to sing Mac the Knife, though. Well, why not, honey? It's a great song. Well, I agree. I love the song, but my goodness, it's been done so much. Just because people, you know, they play it over and over again, and they, they don't know. They're trying to figure out what it means. <laughs> yeah, I'm with them. I don't know what it <laughs> means either. Well, I tell you what, Donna, you sing it, uh-huh. and I'll explain it. You see, I belong to the teenage set. So you do. <laughs> All right, you better talk plain. Ready? Yep. Oh, the shark has what? pretty dear. Uh-huh. And he shows them how samen met Toets Tielemans. Um, met uh, la vie, en rose. Ehm, ja, nu kwam ik vanmorgen eigenlijk nog iets tegen eh, James Sanders en Cojunto. Cojunto. Uh, eh, Cojunto, dat blijkt een bandje te zijn dat ehm, Mexicaanse, oude Mexicaanse muziek speelt in het zuiden van Noord-Amerika. Um, dit, dit bandje is eh, James Sanders en Cojunto. Ehm, die hebben op het Chicago Jazz Festival opgetreden. En eh, ik vond het eigenlijk heel erg leuk klinken. Dus eh, dit wou ik even met u delen. Elling, geboren in 1967, probeert tijdens zijn muzikale ontdekkingstocht altijd constant zijn grenzen te vleggen. En dat doen natuurlijk op zich heel veel muzikanten. Er zijn echter weinig andere jazzvocalisten die kunnen tippen aan de constante hoge kwaliteit van Elling. Met zijn nieuwe album heeft hij wederom een zeer interessante weg ingeslagen. Hoe verder je in je leven komt, des te meer deuren je opent of juist sluit. Het is een stemkunstenaar. En ik ga van hem draaien een optreden wat hij dus vorige keren in, dacht ik, 2007 eh, heeft eh, gehad. Ook op het Noordzee Jazz Festival. En ik zie dat hij er nu ook weer is. En dat hij vooral ook probeert om Sinatra's nummers tot leven te laten brengen. En dat doet hij met de Kluvers Big Band. Maar eerst maar eens luisteren naar Koert Elling met Pite. I don't know where my gal is Where can she be? What is she doing? I've been looking and searching Asking questions all over town My baby I'm hoping she'll be found I'm on the loose And I don't you find a girl, boy, hold on tight. Don't let her, don't, don't let, don't let her. Hold on to that girl tight. I don't know where my day is Where can she be? What is she doing? I've been searching and bumping and thumping and asking questions all over town. My baby, I'm hoping she can be found. I'm on the loose, I'm on the outs, I'm on the juice, and I don't dig it. Take my advice, if you find a girl, boy, hold on. Don't let her, don't let her don't let her go, don't let her Hold on to that girl tight Don't let her, don't let her go Don't let her go, don't let her go Don't let her go, don't let her go Don't let her go train van Tom Jones wil gaan genieten, die moet er natuurlijk eh, vlot bij zijn. Want op zondag 10 juli gaat hij ook op het North Jazz Festival optreden. En dit was een zeer populair nummer, maar ik heb ook nummers van Tom Jones gehoord. Waar de jazz ook van afspat. Waar de jazz ook van afspat, dat is B.B. King. En we gaan heerlijk naar hem luisteren. Maar hij doet dat niet alleen. Hij doet dat samen met Ray Charles. En het nummer is Sinner's Prayer. land, What do I see? Things imagined Becoming real, you say Am I dreaming?